Straks kunnen ze dus weer naar college. Dat lijkt deze studenten een goed idee. Nou, ik weet alleen dat ik die paar keer dat ik les heb gehad, fysiek, dan bereikte ik ook meer. Eh, ik was ook actiever bezig, weet je wel. Dus ik denk dat als ik vanaf volgend jaar fysiek les heb, dat ik dan ook wel echt beter eh, ga presteren. Doordat veel studenten lang thuis moesten zitten, voelden veel van hen zich alleen, zegt studentenvakbond LSVB. Die is opgelucht en blij dat dit gaat veranderen. Ook kunnen studenten weer gezellig samen in de collegebank zitten, want ze hoeven geen anderhalve meter afstand meer te houden, melden Haagse bronnen. In Turkije zijn tot nu toe 17 mensen omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen. In vier provincies langs de Zwarte Zee zijn huizen en bruggen verwoest. Zeker 1300 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 300 dorpen zitten zonder elektriciteit. Er komt opnieuw een avondklok op Curaçao, omdat het aantal coronabesmettingen toeneemt. De maatregel geldt van middernacht tot half vijf ochtends. Ook mogen nog maar maximaal 100 mensen bij elkaar komen. En in de supermarkt en bij de kapper moet je weer een mondkapje op zet vannacht je wekker, want er valt heel wat te spotten in de lucht. De hele week vallen er al veel sterren en vannacht is de grote piek. Met deze tips kan je ze goed zien, vertelt de sterrendeskundige. Donkere plek opzoeken en ook een plek waar je een goed zicht hebt op de hele sterrenhemel. Dus vrij zicht en een donkere plek. Tussen 3 en half vijf komen de meeste langs. Je kunt er dan 50 tot 65 per uur zien met het blote oog. Het weer vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. Af en toe zon door 20 tot 25 graden.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 working at the factory. think it's about time and the guy set free. There's a little girl working down at the pool hall all week long. She been waiting on me. Sick and tired of the stiff blue collar. I'm fed up with the boss man too. Come down with the Friday fever. There's only one thing that we will do. Turn up the jukebox, break out the whiskey. We'll knock them back while the fiddles play. And I'm putting all my cares behind me. Gonna tone my blues away. Every morning I'm up for the sunrise, working hard just to make my pay. Looking forward to my Friday paycheck, son, I wish it come every day. Cause Lord knows I was born for a good time. I got neon in my blood. Late nights and honky tonk angels. That's the only life I love. show. En deze keer net even anders dan anders. Want we hebben af en toe ook thema-shows. En dat is deze keer het geval. Allemaal liedjes waar het woord blues in voorbij komt. En we openen de show in 2008 met Twins uit een nummer uit 2008. Jonathan East en Hunky Tonk My Blues Away. Iedereen van harte welkom en ik zou zeggen, geniet ervan. Eh, we hebben heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. We gaan nu naar North Carolina voor een nummer van Sideline. Dit is Crash Course in the Blues. To a boy from Indiana Fresh off of the farm LA looks like heaven its ever open arms. My mama said to watch yourself like mamas always do. And daddy said those city girls will walk all over you. So I hit the pavement running out on Hollywood and Vine. was a crash course in the blues. we're screaming down the freeway In this fancy foreign car Headed to another party I've never seen so many stars Just when I thought I'd make my move And ask her to be mine She runs off with somebody new He kisses me goodbye She was incredible She was a crash course in the blues muziek van The Daughters of Justice. Drie zusjes geboren in Texas en die opgroeiden in Oklahoma. Hun debuutalbum Blood Harmony is al een keer een spotlight-album in onze show geweest. En op dat album zingen ze over Redneck White Trash Blues. Take a ride at the wrong side of the Take a sharp left at the chicken shack. FM 62. That's where my mailbox comes in view. Mama's in the kitchen cooking chicken in a pan. Daddy's yelling, sister, she's in trouble again. I don't know what I'm gonna do. I got a redneck, white trash kind of blue. My alarm clock's the sound of the passing train you nummer Daughters of Justice en Redneck White Trash Blues. In 2011 kwam het derde studioalbum van Luke Bryan uit. Op dat album staat een nummer geschreven door Brand Cobb en Neil Medley... met achtergrondzang van niemand minder dan Aston Shepard. Dit is de Tailgate Blues. I catch my buzz in the black of night Where nobody ever goes and a warm wind blows If I lose my cool in the open and it shows that I'm down and I ain't alright I search my soul hebben we geen Spotlight album. En geen digitale brievenbus, maar we hebben ieder uur twee spiegelplaten. En we gaan voor de eerste gaan we naar een nummer wat in 1979 door Emmylou Harris op de plaat werd gezet. Het is wel apart, want eh, de schrijver van het nummer zette het later pas zelf op eh, de plaat. Lacoste Tucker die bracht het in 1978 voor het eerst uit en een jaar later dus Emmylou Harris. En de schrijver van het nummer, Rodney Crowell, vond het in 1993 pas tijd geworden om het zelf op te nemen. Dus eerst Lou Harris uit 1979 en daarna 1993. De uitvoering van Rodney Crowell, Even Cowgirls, Get the Blues. Dit is de Nashville Spiegelplaat. She's around the rock and tell you that. voor het tweede nummer dat van deze country zangeres uitkwam. Loretta Lynn hoorde je met Heartache meets Mr.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 Dat was de Hometown Blues. Het album Trouble Times van Ben Terrell stond al eens in deze show in het spotlicht. Alternatieve countrymuziek heeft ook een plek op de playlist van de National Radio Show. En dat hoor je in de Gear Jammer Blues. me feeling so low. I'm flying down that highway, I'm pushing out that diesel smoke. Ain't gonna make it to the morning. I hope there's a stop on up the road. It ain't the life you choose, no, it's the life that chooses you. in 1946 door Bill Monroe werd geschreven. Hij bracht het toen voor het eerst uit samen met zijn Bluegrass Boys. En dan hoor je bijna 50 jaar later de versie van Dwight Jokum. Dit is Rocky Road Blues. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Lord, the road is rocky, won't be rocky long. Lord, the road is rocky, but won't be rocky naar wat volkmuziek. In 1977 werd het voor het eerst uitgebracht door Towns Vincent. Volkszanger David Olney bracht het in 1991 uit. Dit is Rex Blues en daarna gaan we weer naar de spiegelplaat. Ride the blue high and free. She'll lead you down through misery. Leave low come time to go. nickel I'd find a king If I want a dollar I'd make it rain If it rained an ocean I'd drink it dry And lay me down to satisfy It's legs to walk and thoughts to fly Eyes to laugh and lips to cry A restless tongue to classify All born to grow prone to die. So tell my baby I said so long Tell my mother I done no wrong Tell my brother to watch his own And tell my friends to mourn me none I'm chained upon the face of time Feeling full of foolish rhyme There ain't no dark till something shines I'm bound to leave this dark behind So ride the blue wind high and free. She'll lead you down through misery. Leave you low come time to go. Alone and low is low zelf zelfmedelijden omdat een relatie ten einde is. Dat is de kern van deze spiegelplaat die in 1958 door George Jones, die het samen met Lawton Williams schreef, op de plaat zette. Velen zouden daarna volgen. Er zijn bijvoorbeeld versies van een Red Sovine, Skeeter Davis, maar ook van John Prine en Susan Tedeschi. Twee keer Color of the Blues. Dit is de Nashville Spiegelplaat. the twinkle in your eye find onwijs veel spiegel away. ver terug in de tijd met een nummer geschreven door Maybelle Carter. Dit was de Carter Family met Lonesome Homesick Blues. In 1973 kwam het album Farewell and Andromeda uit van John Denver. En er staat een nummer op met ook het woordje blues in de titel. Dit is Whiskey Basin Blues. On a snow-covered in Easter man on the run. There's a lady Denver en de Whiskey Basin Blues uit 1973. En dan gaan we zomaar 25 jaar verder voor een nummer van Jody Messina. Dit is Even God Must Get the Blues.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 Picking on a front porch, girls started hanging around some country blues. Round about 20, my daddy said, son, take some caution on the road that you run. Get yourself a trade, boy, something to fall back on. But it was in my blood.